Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt voor buitenlands in Nederland studiefinanciering te krijgen. Staatssecretaris Zeilstra van Onderwijs maakt in het nieuwe studiejaar de regels strenger. Nu kunnen studenten uit andere Europese landen een volledige studiebeurs krijgen als ze naast hun studie 8 uur werken. Zeilstra verhoogt die norm naar 14 uur. Hij juicht toe dat goede buitenlandse studenten naar Nederland komen, maar dat moeten ze volgens hem niet om financiële redenen doen. Sinds 2006 zijn steeds meer mensen van de regeling gebruik gaan maken, waardoor de kosten zijn opgelopen van 6 tot 26 miljoen euro. President Obama en aankomend president Poetin willen niet dat hun meningsverschillen een goede relatie tussen Amerika en Rusland in de weg staan. Dat heeft het Kremlin gezegd nadat Obama met Poetin had gebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. De afgelopen dagen werden openlijk vragen gesteld over het uitblijven van de gebruikelijke felicitatie. Volgens het Witte Huis kwam dat alleen maar doordat de twee leiders geen tijd hadden. Poetin spreekt veel kritischer over Amerika dan zijn voorganger met VDF. Maar hij zou nu hebben gezegd dat de verschillen tussen de twee landen geen obstakels mogen worden. Een Amerikaanse vrouw heeft via Facebook ontdekt dat haar man met nog een vrouw is getrouwd. De vrouw uit Seattle trouwde in 2001 met de man, maar woonde de afgelopen drie jaar niet meer bij hem. Op Facebook kreeg ze suggesties van mensen die ze mogelijk kent. Daartussen stond de tweede vrouw met een foto waarop ze samen met de man poseert bij een bruidstaart. De eerste vrouw lichtte de autoriteiten in die de 41-jarige man nu vervolgen. Hij kan een jaar cel krijgen. Het dubbele huwelijk was bij de burgerlijke stand niet opgevallen omdat de man na zijn eerste huwelijk zijn achternaam had veranderd. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat regen, minimaal rond 6 graden.